Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer jongeren hebben te maken met betalingsproblemen. Ze staan in het systeem van het Bureau Kredietregistratie, BKR. Die houden bij wie hun rekeningen niet kan betalen. Een stuk meer jongeren dan een jaar geleden staan nu in de computers. Het zijn er 36.000. En dat is best opvallend, want het BKR ziet in totaal juist minder mensen met geldproblemen. Op veel plekken in Oekraïne is geen stroom. Eén op de drie elektriciteitscentrales is deze week door de Russen kapotgeschoten, volgens president Zelensky. Vandaag werd ook weer een centrale geraakt, waardoor nog een stad zonder elektriciteit en water zit, vertelt verslaggever Jeroen de Jager. En je kunt zeggen uiteindelijk dat Rusland op dit moment echt bezig is met een campagne om de kritieke infrastructuur van, van de Oekraïne te raken. Dat is echt aan de hand nu. In de hoofdstad Kiev zitten 50.000 mensen zonder stroom kan maar zo dat je komende zomer ook in het Duits een biertje kan bestellen in Zeeland. Ze hebben daar, net als overal, last van een personeelstekort. En nu kijken ze naar een uitwisseling. In de winter Zeeuwen die in de Oostenrijkse bergen bierpullen serveren. En in de zomer Oostenrijkers die vaasjes op een Zeeuws terrastafeltje zetten. Ja, zo klonk het in Brabant en Limburg vanmiddag. F-35-straaljagers knalden over om de mensen op de grond kennis te laten maken met het geluid. Want er zijn plannen om deze straaljagers te laten vliegen vanaf vliegbasis De Peel. Is niet iedereen blij mee. Ja, het... waar je bang voor bent, eh, Jannie, de hele tijd. Dit ja. over je huis. Ja, juist. Nou, behoorlijk heftig. Als je lekker buiten zit, je kunt eh, elkaar niet meer verstaan. En nu gaat het nog wel, maar het is vaak nog wat erger als er twee achter elkaar komen. Vandaag is het geluid opgemeten en wordt gekeken hoe en of er het beste gevlogen kan worden. En daarna moet er nog een beslissing worden genomen of de F-35'ers hier gaan vliegen. Het weer, het koelt snel af. Vannacht wordt het koud. Een graad of 4 met kans op vorst aan de grond. Morgen een mistig begin en koud. Later volop zon en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Dagelijkse files zijn aan het oplossen. Ongelukken veroorzaken nog wel veel vertraging. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Uitgeest.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 Dallas Fort Worth is in ieder geval een masterclass traditionele country van de zeer getalenteerde Drake Milligan, met enorm veel potentie. Dat is ook weer te horen in Hating Everything She Tries On. Verplicht luistervoer en een album die zeker hoog in de eindejaarslijstjes zal staan. I don't hear no thunder I don't see no rain, but she's got the bedroom looking like a cat to hurricane. She's looking in the mirror, and I'm looking at her. She's cussing underneath her breath, and I ain't saying a word. Probably ought to get going if we're gonna make a reservation. Looks beautiful to me, but right now she's hating everything she tries on. But I just let some fall. She keeps looking better with every change she's making. I'm on the edge of this bed, smiling, waiting while she's hating everything she tries on. But I don't know what zipper The Boys zijn na zes jaar terug met een nieuwe titelloze album. De band, die bekend staat om hun energieke liveshows, opereert al meer dan twee decennia als een soort muzikaal collectief en maakt een songline die alle genres van Amerikaanse rootsmuziek doorkruist. Old New Mexico is een treffend voorbeeld. I realize I don't know how to be your friend burns me to no ending when all I want touch from your hand. I sit on street corners all around our town, hoping I see you driving round and you'll smile so big and stop to pick me up. Still, I'm lonely. me off where I stay and leave me and it's hard to ask for something I know she won't give though not long ago she freely did she took it all away and now I'm feeling like her toy is een multi-instrumentaliste en zangeres die gemakkelijk kan schakelen van een langzame country ballad naar een vrolijke bluegrass krachtpatser. Zij tekent voor de cover van de week. On the Upswing is een geweldige song. Op het eerste gehoor klinkt de in Alberta gevestigde singer-songwriter Skinny Dyke misschien als een terugkeer naar de country uit de jaren 60, maar leer hem beter kennen en het is duidelijk dat hij deel uitmaakt van de nieuwe generatie artiesten die country pushen naar de huidige tijd.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 Jodie nam haar prachtige Grammy Award winnende hit Queen of the House op nadat ze vanuit Europa terug was in de Verenigde Staten. Iedereen kent daarin natuurlijk King of the Road van eh, Roger Miller. every day at six. Bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more. I got old floors to wax and scrub, and there's a dirty old ring in the tub. I'll get a maid someday, but till then I'm queen of the house. No time to fix my hair. Need a new dress to wear. Old clothes will have to do. Cause the kids all need new shoes. I got bridge club each Tuesday night. He goes out with the boys and gets tired. But when the evening's through, he comes home too the queen of the house. I know the milkman, the iceman, they come every day. They give me tips on the horses to play. And when I have got the time to spare, I sit and wish that I had picked a rich millionaire. I sing up every day at six. Bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more, but Sundays I'm mighty glad we send the kids to his mom and dad. It's the day that makes me glad I'm queen of the house. Up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more, but Sundays I'm mighty glad we send the kids to his mama. Jody verplaatste haar carrière naar Epic Records in Nashville in de jaren 70. En He's So Fine and There Is A Party Going On zijn hits uit die tijd. Wat rest is de muziek van Jody. Rest in peace. he's so fine. Wish he were mine. That good looking boy over there, the one with the cold black hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make him mine. He's the envy of all the rest. It's just a matter of time. He's a soft spoken guy so sweet, kind of shy. Makes me wonder if I should even give him a try. holding back her tears and wishing he was safe at home. Inside her two loving arms, sure do miss him. Two lips that long to kiss him, and once more whisper, baby, I love you. She's looking out the window, thinking about the good times. She remembers holding back her tears and wishing he was safe at home. ons. Nu weer naar het heden. Een verzameling verhalen over mijn leven. Deze plaat spreekt boekdelen over mij als persoon door de lens van country, rock, blues, soul en pop. Ik heb lang gewacht om het te delen en ben zo opgewonden dat deze dag eindelijk hier is. You Want van Jessica Lynn. Real Country. you want Friedman trekt mijn aandacht, doordat hij over Harry Belafonte zingt en dat is nog altijd mijn all-time favorite. Let those Caribbean winds take me away of the island Spotlight. Country en Amerikanen muziek zijn altijd Jill Jackson's creatieve thuis geweest. Nadat ze als kind verliefd was geworden op de heilige drie-eenheid Dolly Parton, Patsy Cline en Emmylou Harris. In de spotlight zet deze aflevering de Schotse zangeres Jill Jackson in het zonnetje met Sweeter Than Honey en Don't Let the Fire Burn Out. Now's the time, now's the time. Now we're ready and we're willing. I could love, I could love, I could love. countrymuziek uit alle windstreken. Crossroads, Kees de Haan. Het is een beetje een schok om het nu te horen, aangezien deze opnames decennia lang verborgen zijn geweest. Terug in de tijd en pas nu ontdekt. Lonnie Hutchins met My Tennessee Hills. Het is weer tijd om afscheid te nemen en dat betekent overschakelen naar de jukebox. Want het zit er weer op. Ditmaal staat de jukebox op de Mexicaanse grens. En de song wordt gezongen door Nico, afkomstig uit München. Tot volgende week. Dag. What can you do? If your head keeps spinning around Like an old 45 Playing the blues of your life I know a place Where you're living in easy pace And there are songs To remind you of better days old senorita. Can you bring me one more margarita? Cause I feel lonely and I am missing my old mamacita. Oh, senorita, can you change this dollar into quarters? Cause there's nothing like the sound of a jukebox on the Mexican border there's a song that'll make you smile every time. And there's a song that makes you think of her for a while. And there's a song that won't be easy to take. Cause tears will fall and your heart is going to break. Oh, senorita, can you bring me one more margarita? Cause I feel lonely and I am missing my old mamacita. Oh, senorita, can you change this dollar in a quarter? Cause there's nothing like the sound of a jukebox on the Mexican border People like wine and some people don't. Some folks will, but some won't. Tell you just exactly what's on their mind. Some people, they were born to rock and roll, cause they feel it down in their soul. Some were just born in a country state of mind.